Kamervoorzitter Verbeet zei dat de Kamer het verdriet van de nabestaanden deelt en meeleeft met de slachtoffers. Premier Rutte sprak van een natuurramp van ongekende proporties en van apocalyptische beelden. Ook hij betuigde zijn medeleven. Nederland zal alle hulp en bijstand bieden die nodig is om de ramp het hoofd te bieden, voegde hij eraan toe. De Tweede Kamer debatteert waarschijnlijk volgende week dinsdag met het kabinet over de mislukte evacuatie uit Libië. Het kabinet stuurde daar gisteren een brief over aan de Kamer. Volgens de ministers Rosenthal en Hille waren er geen alternatieven voor evacuatie. Ze schrijven verder onder meer dat het regime in Libië vermoedelijk voorkennis had over de operatie. De Kamer heeft veel vragen over de feiten. Die worden eerst schriftelijk gesteld en beantwoord. Ook is het kabinet gevraagd of de Nederlander die zou worden geëvacueerd met zijn verhaal naar buiten wil treden. President Saleh van Jemen is bereid op te stappen naar de parlementsverkiezingen van uiterlijk januari volgend jaar. Volgens een naaste medewerker wil hij pas vertrekken als hij weet wie hem opvolgt. De oppositie heeft al gezegd dat het gebaar van Saleh niet voldoende is. De president is al ruim 32 jaar aan de macht. Eerder hield hij nog vol dat hij zijn ambtstermijn, die, die in 2013 eindigt, zou afmaken. Besluit komt na weken van protesten tegen het autoritaire regime van de jemenitische president. Het Duitse Openbaar Ministerie heeft zes jaar zelfstraf geëist tegen John Demjanjuk. De nu 90-jarige Oekraïner wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord op bijna 28.000 Joden toen hij bewaker was in het nazi-vernietigingskamp Sobibor. Volgens de officier van justitie kan Demjanjuk zich er niet op beroepen dat hij werd gedwongen om mee te doen aan de Jodenvernietiging, want hij had genoeg gelegenheid om te vluchten, aldus het OM.